en dit is het nieuws van NOS op 3. Het blijft nog even spannend of de asielnoodmaatregelenwet er komt. Dat is die wet waarin staat dat het strafbaar wordt om illegale te helpen. De Tweede Kamer heeft daar laatst mee ingestemd na veel gedoe. Nu is het afwachten wat de Eerste Kamer gaat doen. Maar die wil eerst wachten op een advies van de Raad van State, zegt verslaggever Lars Geerts. En dat betekent dat de voorstanders van deze wetten die graag wilden dat ze snel behandeld zouden worden... zodat ze ook snel ingevoerd eh, zouden worden, toch nog geduld moeten hebben. Want pas eh, na de zomer gaat de Eerste Kamer bepalen wanneer ze dan precies over die wetten willen stemmen. Er is een kans dat het onderwerp pas na de verkiezingen op 29 oktober wordt behandeld. De natuurbranden in Frankrijk zijn nog niet geblust. In Marseille komt het vuur inmiddels richting de woonwijken. Mensen moeten wegblijven van straat om hulpdiensten de ruimte te geven. Ook in de Spaanse regio Catalonië zijn de branden nog niet geblust. Nederlands succes in de Giro d'Italia voor vrouwen. Lorena Wiebes heeft de derde etappe gewonnen in een chaotische en glibberige finale. Ze viel zelf bijna nog, zei ze na afloop. Hij was een bit scared ze voor de lescorner. corner. Ik uh, mijn felt my wheels also slipping a bit, but uh, at the end eh, it was, uh, I was able to save it. Ja, de mannen rijden op dit moment door Frankrijk. Finish van etappe 4 van de Tour de France is over ongeveer een half uurtje. En op Netflix verschijnt vandaag een documentaire over Project X in Haren. In 2000 2012 nodigde Merte mensen via Facebook uit voor haar Sweet 16 party. Ze maakte alleen één foutje. Het evenement stond op openbaar. Daardoor kwamen er duizenden mensen op af en het werd een chaos in het Groningse dorp. Spontaniteit, allemaal mensen en allemaal zingen voor Merte. Ja, in de documentaire doet Merte voor het eerst haar verhaal, vertelt deze verslaggever van RTV Noord. Ze vertelt vooral wat er gebeurd is. Ook wel de angst die ze had, maar wat dat met haar heeft gedaan. Wat dat voor haar betekende op haar zestiende. Dat ze dit allemaal eh, mee moest maken. Dat, ja, dat mis ik wel een beetje eerlijk gezegd. Het is een beetje lacherig. Terwijl we allemaal wel weten, en ik weet dat ook uit haar omgeving, dat het toch wel redelijk op die leeftijd dramatisch was eh, wat er allemaal gebeurd is. Bij project X Haren is voor een miljoen euro aan schade veroorzaakt. Het weer, het is wisselvallig, af en toe een bui bij max 19 graden. Maar vanaf morgen is de zomer terug. Dan blijft het overwegend droog. We krijgen meer zon dan vandaag en het wordt 20 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat wederom helemaal vast rond Amsterdam. De A10 Zuid is dicht en op de alternatieve routes staan lange files. Je hebt 20 minuten vertraging op de A5 naar Amsterdam... Op de A9 is het oponthoud een half uur van Amstelveen naar Den Helder... tussen Akersloot en Heilo. Van Amstelveen naar Alkmaar heb je tussen Alsmeer en Knopend Velzen... eerst ook nog een half uur vertraging. En van Alkmaar naar Diemen aan de zuidkant van Amsterdam... sta je 35 minuten in de file. Dat is tussen Bad Hoevedorp en Amsterdam-Gaasperdam. Op de A10 Noord heb je ruim een half uur tijdverlies voor de afrit Volendam. Het is ook heel druk op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden...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 And sometimes I know you get impatient. but you don't put on a show to get ovations. Take it to court and go do litigations. And I respect your gangster. Treat you like a princess and put some on your neck to thank you. She's my pinch hitter. When the starting lineup ain't playing right, I come off the bench with her. It might sound like I'm gassing ya, but it takes time to get from the backseat to the passenger. We've been creeping and sneaking just to keep it from leaking. We so deep in our freaking that we don't sleep on the weekend. Wifey's a little bit uptight. Wonder why I keep coming home in the middle of the night it'll be alright. If y'all bump heads, it'll be a fight. But I said it'll be alright. Come on. I really wanna be with you. Be with you. Wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. In my life. already got away. Got away. can't let you go. You ain't never step out of line or get out of pocket, so I made sure canary sit out your locket to protect you. I get out and cock it, and you know the barrel of my big enough to spit out a rocket. Oh, you gon' play dumb if cops do come through. I gotta keep the top up if my drop do come through. But I know the boutiques and shops you run through, so I cop her one and cop you one too. You always get a daily page, weekly ring. Plus, you ain't too shy to do them freaky things. I ain't gotta put a band on your finger. I worry about you telling the whole world I'm your man while I'm Springer. At first, you was something I denied, something I would slide just to do something in the ride. But shorty, it's something you provide. Cause the entree ain't as good without something on the side, you know. I really wanna be with you. Be with you. Wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life already got a wife. Got a wife. Can't leave you alone. No. I know I'm living wrong, but I can't oh. let you go. Uh -oh. I might be leaving the earth soon. My girl gon' kill me if she smell a scent of your perfume. It's gon' be a clip toss if I go back with stains of your lip gloss on my throwback. She won't care if I'm a platinum rapper. If she catch me with an empty magnum wrapper, so keep it on the down low. Call the car seller. You seen what happened with Mr. Big and R. Kelly? Uh. You know I can't forget. Anytime for you. I'll share with you. Which makes it a little more for you. really wanna be with you. wanna be real with you. can't leave you alone. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I in my life. Already got away. Can't leave you alone. And I know I'm living wrong, but I can't let you go be with you. with you. I gotta be real with you. I can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. Already got away. Can't leave you alone.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 I know your look when I get there. If you were if you vanuit Zandvoort. ZFM. my sister, close to me like my brother. love with a stranger You're all I'm thinking of I praise the Lord above For sending me love I cherish every hug I really love Yes, I pray that you do love.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 flores y billetes. Estamos worldwide a machete. Sí, sí. Y mira, Bang Bang, si con nosotros te entremete Pa, pa, pa. Eh, no quieres que lo preste Que con tu química que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían.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 Nu is de Eerste Kamer aan zet. De politie heeft op de A12 vier mannen aangehouden... die in Rotterdam een gewapende overval hadden gepleegd. Rond 1 uur beroofden ze een juwelier in de wijk Kralingen. Bij de aanhouding was de A12 een tijdje dicht. Mensen in Marseille moeten binnenblijven vanwege de natuurbranden vlakbij de Zuid-Franse stad. Volgens het stadsbestuur komt het vuur richting de woonwijken. Vanwege de branden is de internationale luchthaven van Marseille dicht. En het weer, nu en dan een bui. Morgen zonnestapelwolken op de meeste plaatsen droog.